met het NOS-journaal. De gemeente Utrecht heeft een makelaar ingeschakeld. Die moet de slachtoffers van de explosie aan de Vissensteeg aan nieuwe woonruimte helpen. Niet gebruikelijk, maar wel nodig, zegt burgemeester Dijksma. Van de circa 100 mensen die door de explosie twee weken geleden hun huis moesten verlaten... kunnen er 20 de komende maanden nog niet terug. Sommigen hebben ondertussen een andere woning gevonden... maar een deel verblijft nog altijd bij familie en vrienden. Ambtenaren gaan met spoed aan de slag met nieuwe wetten... om harder te kunnen optreden tegen schepen van de Russische schaduwvloot. Een Kamermeerderheid had daar op voorstel van D66 in oktober al om gevraagd. Het is de bedoeling dat de nieuwe wetsvoorstellen nog voor de zomer naar de Tweede Kamer worden gestuurd. Het gaat om schepen die onder een valse vlag varen om de sancties tegen Rusland te ontwijken. De Amerikaanse centrale bank laat de rente in de Verenigde Staten onveranderd. Dat was volgens verwachting, maar het zal waarschijnlijk tot kritiek leiden van president Donald Trump. Hij wil af van fed Powell en de rente verder verlagen. De onafhankelijkheid van de Fed, het stelsel van de Amerikaanse centrale banken, komt zo in gevaar. De federale agenten van de immigratiedienst ICE in de Verenigde Staten... die betrokken waren bij het doodschieten van Alex Preddy... in de Amerikaanse stad Minneapolis, zijn met verlof gestuurd. De 37-jarige Preddy werd zaterdag bij zijn aanhouding doodgeschoten. Dat leidde tot veel protest en scherpe kritiek van zowel democratische als republikeinse politici. Het weer bewolkt. In het noordoosten valt hier en daar wat sneeuw. Vannacht valt die sneeuw in het noorden, oosten en midden van het land. Het vriest in een groot deel van het land, behalve in Zeeland. Morgenochtend sneeuwt het hier en daar een beetje.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 I won't ask for nothing while I'm gone when I want sincerity, tell me where else can I turn? Cause you're the one that I het. En jij beleeft het. Alleen bij ZFM. surprise like a rusty ship on a stormy sea.